Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een woning in Amersfoort is vannacht een explosief afgegaan. Het gebeurde in de wijk Liendert. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er aanzienlijke schade. De politie onderzoekt de zaak. Ook in Rotterdam was vannacht een explosie. Ook daar raakte niemand gewond. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn vrijdag twee militairen omgekomen. Een Armenier en een militair uit Azerbeidzjan. De ministeries van Defensie van de landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden... en dat de andere partij eerst het vuur opende. Het is al enkele dagen onrustig in de grensregio. Zondag ontmoeten de regeringsleiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel... om te praten over het conflict dat al meer dan 30 jaar duurt. In Servië zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld. Vorige week kwamen 17 mensen om het leven bij twee schietpartijen in de buurt van scholen. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. In de hoofdstad Belgrado blokkeerden demonstranten een belangrijke straat. President Vucic beschuldigt oppositiepartijen ervan te spelen met de emoties van mensen. Hij roept zijn aanhang op tot een tegenprotest. De explosie vrijdag in een appartementencomplex in de Duitse stad Ratingen... was vermoedelijk een gerichte aanval van een bewoner op de hulpdiensten. Dat meldt de politie. Door de ontploffing raakten ruim 30 mensen gewond... onder wie veel agenten en brandweerlieden. De hulpdiensten waren afgekomen op een melding. En toen de bewoner de deur opende, gooide hij een brandend object naar buiten... dat een vuurbal veroorzaakte. Het weer, nu nog wat mist, maar overdag is het zonnig en lange tijd droog. Al kan er landinwaarts nog een bui vallen. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. En ook zondag is het zo'n 20 graden.